Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Op termijn verdwijnen bij de ondersteunende diensten van de politie zo'n 2000 banen. Dat hangt samen met de vorming van de nationale politie waarmee volgend jaar een begin wordt gemaakt. Minister Opstelten verwacht dat de politie in het nieuwe systeem efficiënter kan gaan werken. Zo kunnen computerzaken, inkoop, huisvesting en personeelsbeleid worden ondergebracht bij één politiedienstencentrum. De NAVO onderzoekt of 40 burgerslachtoffers in Tripoli het gevolg zijn van westerse luchtaanvallen. Een hoge Vaticaanfunctionaris die in Tripoli woont had melding gemaakt van de burgerdoden. Ook zouden ziekenhuizen zijn geraakt bij de aanvallen. De opstandelingen in Libië verliezen de laatste dagen terrein. Zo zouden Gaddafi-getrouwe troepen de stad Misrata hebben omsingeld en bestoken met artillerievuur. Het onderwater zetten van de Hetwiegepolder is niet langer een halszaak voor de Zeeuwse natuurorganisatie. De ontpoldering was bedoeld als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, maar er bestaat in Zeeland zoveel verzet tegen dat het imago van natuur eronder begint te lijden, zeggen de organisaties. Ze pleiten voor een nieuw fonds dat nieuwe natuurcompensatieplannen moet ontwikkelen. Een 68-jarige man uit Bergen-op-Zoom is aangehouden omdat hij vier vrouwen zou hebben gedwongen tot prostitutie. Hij koos verslaafde vrouwen uit die in ruil voor drugs moesten werken op een parkeerplaats bij de Kreekraksluizen bij Rilland politie denkt dat de man nog meer vrouwen heeft uitgebuit. De macht van president Bakbo van Ivoorkust lijkt verder af te brokkelen nu zijn legerleider is gevlucht. Die zit nu met vrouw en kinderen in het huis van de ambassadeur van Zuid-Afrika in Abidjan. De aan Bakbo getrouwe troepen lijken aan de verliezende hand.